uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stroomdeur verwacht netbeheerder Liander. Zo'n 25.000 huishoudens zaten sinds 8 uur gisteravond zonder stroom... door een storing in een schakelstation. Duizenden mensen zijn weer aangesloten doordat de elektriciteit is omgeleid. Nog 14.000 zitten altijd zonder. De politie patrouilleert extra in Diemen en Amsterdam-Zuidoost... om inbraken op plekken waar de alarminstallatie niet werkt te voorkomen. Bondskanselier Merkel wil dat Duitsland aanzienlijk meer geld gaat uitgeven aan defensie. Dat is volgens haar nodig om de EU te beschermen tegen externe dreigingen. Ook moeten de Europese lidstaten stoppen met het vertrouwen op de vriendschap met de Verenigde Staten, zegt ze. Duitsland geeft momenteel 1,2% van het bruto nationaal product uit aan defensie. De NAVO wil dat het 2% is, maar weinig Europese landen halen die doelstelling. In Amsterdam hebben ruim 200 mensen een fakkeltocht gelopen. Op het Museumplein vormden ze een hart met de fakkels. De demonstranten zijn tegen de nieuwe financiering van de geboortezorg. Die zorgt er volgens hen voor dat het in de toekomst steeds normaler wordt om in het ziekenhuis te bevallen. De verloskundigen hielden vannacht ook een stiptheidsactie. Daardoor moesten zwangere vrouwen naar het ziekenhuis om te bevallen. Noord-Korea heeft twee middellange afstandsraketten gelanceerd. De eerste ontplofte in de lucht en de tweede kwam na zo'n 400 kilometer in zee terecht. En dat is een klein succesje voor het Stalinistische land. De afgelopen maanden mislukten vijf van de zes lanceringen. De Japanse premier Abe noemt de laatste lancering onacceptabel. Eerder dit jaar legde de VN al sancties op tegen Pyongyang vanwege de raketlanceringen.